9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. D66 wil het aantal kippen en varkens in Nederlandse stallen halveren. De partij wil zo de stikstofuitstoot terugdringen... en ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen plek meer voor 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens. De Raad van State zei eerder dit jaar dat het Nederlandse programma... om stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Daardoor worden duizenden bouwprojecten getroffen. Van de uitstoot komt volgens D66 70% uit de landbouw... waarvan een groot deel uit de intensieve veehouderij. En die draagt volgens de partij nauwelijks bij aan de economie. De Nederlandse overheid moet toegang krijgen tot digitale systemen van bedrijven bij een cyberaanval op die bedrijven. Zo kan er snel gereageerd worden om erger te voorkomen. Dat is nu vaak niet mogelijk, omdat bedrijven die toegang vaak weigeren, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Raad roept de overheid op zich net zo goed voor te bereiden op incidenten in de digitale wereld als in de fysieke wereld. Volgens de WRR is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het voorkomen van digitale incidenten. Maar liggen er amper draaiboeken voor het geval zo'n incident echt grote problemen veroorzaakt. 50PLUS en de PvdA in de Tweede Kamer willen meer weten over de bemoeienis van topambtenaren met de vervolging van PVV-leider Wilders. De ambtenaren van justitie hebben er volgens RTL Nieuws op aangedrongen... dat Wilders in het minder Marokkanenproces hard zou worden aangepakt. Dat zou blijken uit mailverkeer. En Sieren komt met een campagne die mensen ertoe moet bewegen... om beter voor hun spullen te zorgen. De stichting wijst erop dat repareren vaak beter is voor het milieu... dan weggooien of recyclen. Volgens Sieren laten veel mensen iets pas repareren... als een nieuw product 100 euro of duurder is. Er komen spotjes en een website met tips over hoe je spullen kunt repareren. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden en een enkele bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Morgen overdag wat warmer, zo'n 20 graden. Dan valt er vooral in het noorden een bui, in het zuiden is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan nog op de A1 naar Amsterdam bij Blarikum 5 kilometer. Op de A2 vanaf Breukelen tot knooppunt Holendrecht 4 kilometer. Dan de A4 naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep 5 en bij Hoofddorp 4. En voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 kilometer.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 Ik draai veel oude, nieuwe muziek voor je. Vooral veel nieuw deze, dit tweede uur. Joost Santana, hoor je al op de achtergrond, gloednieuw. Straks de allernieuwste Iggy Pop. Nieuwe met Bianco. Er komt heel veel nieuwe muziek aan, maar ook lekkere oude muziek. Hier bij ZFM, waar het bijna 10 over 9 is. ZFM. en ook ik ben te horen op ZFM. Ooit zei iemand tegen mij, soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, weet ik. Jij was groot en ik was klein, voelt het goed om jou te zijn. Vreemd, ik denk weer bij mezelf, dat weet ik. Je lacht, omdat je weet dat je mij hebt verwond. Zonder moeite van daar waar jij stond. Want dat maakt het gemakkelijk ook voor mij. Want dan kan ik ook. tegen mij. Soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, dat weet ik. naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ja, en waarom draai ik nu opeens de bondmuziek? Dat heeft alles te maken met de nieuwe Iggy Pop. Het is 16 over 9. Het is 9, 9, 19. En dit is de nieuwe Iggy Pop. En die heet James Bond. to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bebop. 72 jaar en komt dan met zonplaat. Geweldig. En dat hier op ZFM waar het 9 uur 21 is en de zon komt door. Hier in Zandvoort. En we gaan door met een bond thema. Waarom ook niet. Hier is Live and Let Die. used to say live and let live. You know you know you know you But if this makes you give in and cry. Say, live and let die. FM. Die. Paul McCartney en Wings. Van die mooie bond met Roger Moore. En die nieuwe bond, daar is de trailer, staat al online. Die heet No Time To Die. Wij gaan door met een nou, bijna oude plaat voor ons. Want we draaien eigenlijk alleen maar nieuwe. Maar deze is twee weken oud. Dit is Boyfriend van Ariana Grande. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no clue. Cause I know we'd be so complicated. to shove, then baby I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my I don't want you to see nobody But you ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, But you won't even nobody else Baby, we ain't nobody I wanna kiss you, don't wanna miss you But I can't be with you Cause I got issues, yeah, on the surface Seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fungo Try to open you were my girlfriend I probably wouldn't see nobody else But I can guarantee that by myself dat was Ariana Grande, de nieuwe plaat Boyfriend. En dan is het bijna half tien en vaste luisteraars weten het... dan gaan we naar de rubriek Jazz is niet eng. En wat gaan we nou deze week doen? En dat is iets totaal anders. We beginnen met een beetje bossa nova. En waar komt dat uit? Dat komt uit de Martini-reclame. Afgelopen weekend hadden we hier de historische race. En eh, wat mij opviel, dat je al die wagens zag met die oude reclames. Marlboro, en martini. Hè? De Lancia martini stond er, de Porsche martini stond er. En, en misschien weet je het nog, en het is echt een hele oude opname... maar die commercials van martini, die klonken toen zo. En dan zag je zo'n rallywagen door Afrika gaan met de martini-logo's. En dan zag je dit, de martini ride One Race Club. Ja, zo klonk dat toen in de jaren 70. En dat grappig is, dit muziekje is weer opnieuw opgenomen door Matt Bianco. Gloednieuw, het heet Dancing Easy. En hier in Jazz is niet eng om half tien bij ZFM hoor je Matt Bianco Dancing Easy. Close your eyes and you'll find when And easy. dat lekker geworden of niet? Met Bianco, Dancing Easy. Met het thema wat we allemaal kennen uit de Martini-reclame. Dan gaan we door met Lana Del Rey, ook zijn nieuwe plaat. is easy Rallies on the microphone with Ross MG All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm It gets harder ZFM take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime. in Time met Lana Del Rey. Allemaal nieuwe muziek hier op ZFM. En we draaien ook oude muziek. En ik heb een hele leuke gehoord vorige week in het lunchprogramma bij Roy van Buringen. En die had ik echt al 30, 40 jaar niet meer gehoord. Zegt ook iets over mij. Maar goed, dat terzijde. Hip Hop Hop van Spargo. Hoe leuk. you Fargo met Hip Hop Hop. En ik weet niet hoe oud dit is, maar Roy bedankt voor het afstoffen van deze plaat. Echt leuk om die weer te horen. En eh, misschien moet er maar eens een keer een remix van gemaakt worden. Net als deze van Whitney Houston en Kygo. Die is ook weer nieuw uit. En die hoor je hier bij ZFM om 20 voor 10 op 9 september. time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to Kygo en Whitney Houston. Een eh, mooie remake en een sample en wat er ook allemaal van gemaakt is. Vrijdagavond, weet je het nog? Afgelopen vrijdagavond. We hadden het net al een leuke Duitse plaat. Maar laten we het er een beetje in wrijven. Laten we even teruggaan naar vrijdagavond. Nog 12 minuten nog. Daar, daar komt hij. Daar is hij. <laughs> Don Jelmalen. Don Jelmalen.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 Geproefd van het leven war André Hazes mit der Nationalhymne der holländischen Nationalmannschaft. 4 zu 2 am Freitag. Es tut mir leid, aber wir gehen weiter hier auf ZFM mit Michael Jackson und Justin Timberlake um 10 vor 10. Yes. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Timberlake. Na zijn dood uitgebracht. Oude archieven die er zouden liggen. Dan is het nu 8 voor 10 en we hebben nog tijd voor een nieuwe plaat. En die nieuwe plaat is van Billie Eilish. Die staat sinds vrijdagavond online. En die is al 33 miljoen keer bekeken op YouTube. Echt bizar. Dit is de nieuwe Billie Eilish. All the good girls go to hell. Standing there, killing time. Can't commit to anything to court. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My is lonely. Look at you, needing me. I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight. de nieuwe Billie Eilish. Drie dagen oud hier op ZFM om 6 voor 10. En wij gaan door met nog even een lekkere oude plaat. Waarom ook niet? Ja, en dat was Mark Morrison hier bij ZFM. En het is bijna tien uur. Voor mij zit het er bijna op. We gaan nog even door met eh, George Michael Fast Love. En dan ben ik er woensdagochtend weer. Morgen zit Ger hier. En dan wens ik je een hele fijne dag. En voor al die mensen die via de stream vanuit het binnenland naar eh, ZFM luisteren...